Mautschreurs met het nws Journaal. De nieuwe wapenstok die agenten knuppel en hij is ook nog eens van metaal. Hij is ook inschuifbaar en daardoor compacter. Met de nieuwe stok kan de politie makkelijker en harder slaan. Omdat de nieuwe wapenstok langer is, kunnen agenten tegenstanders beter op afstand houden. De politie heeft al een proef gedaan met de nieuwe wapenstok in Zwolle en in Deventer. President Obama geeft zijn steun aan Hillary Clinton... die vrijwel zeker de presidentskandidaat wordt bij de Democraten. In een videoverklaring zegt hij dat hij zich op verheugt... om samen met Clinton campagne te voeren. Obama bedankte de andere presidentskandidaat Bernie Sanders... voor zijn bijdrage aan de campagne. Waarschijnlijk hoopte Obama Sanders te kunnen overhalen zijn campagne te staken. Maar die heeft laten weten dat hij doorgaat, ook al maakt hij eigenlijk geen kans meer. Minister Dijsselbloem en staatssecretaris Dijksma hebben overleg gehad met de Franse regering over de situatie rond Air France KLM. Daar is onrust ontstaan na geruchten dat het luchtvaartbedrijf vluchten wil verplaatsen van Schiphol naar Frankrijk, om zo tegemoet te komen aan de Franse werknemers. Piloten van Air France gaan namelijk weer staken uit protest tegen nieuwe bezuinigingsplannen. Dijksma vindt dat slecht voor het bedrijf. Bierbrouwer Heineken stapt in de Formule 1. Het gaat om een sponsorschap. De naam van het concern zal niet te zien zijn op Formule 1-bolides. Wel wordt Heineken volgend jaar de naamgever van drie Grand Prix. Ook wordt geld gepompt in de campagne If You Drive, Never Drink. Het sponsorschap van Heineken gaat komende september in bij de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Heineken zegt dat de stap los staat van het succes van Max Verstappen. Het weer vannacht overal droog, morgen steeds meer bewolking... en in de avond en het kan in het westen een bui vallen. Maxima rond 20 graden. Zaterdag blijft het droog, maar zondag vooral in het zuidwesten buien.